Veel landen verwijten Xi dat hij dat niet doet. Het was de voornaamste reden van de Amerikaanse president Trump om de handelsoorlog te beginnen. Die oorlog heeft de sfeer tussen beide landen behoorlijk verpest... en Amerikaanse bedrijven laten het massaal afweten op de beurs. Ook bedrijven uit andere landen zeggen eerst zien, dan geloven. Bij Vrouwenpolder in Zeeland is vanochtend vroeg een baggerschip tegen de Oosterscheldekering gevaren. Het schip kon zelfstandig loskomen van de pijler en is naar de dichtstbijzijnde haven op Neeltje Jans gevaren voor een inspectie. Vanwege de aanvaring was de weg over de Oosterscheldekering een tijd afgesloten voor het verkeer, maar die is nu weer open. In Barneveld is in 2015 en 2016 bij de bouw van twee woonwijken vervuilde grond gebruikt, dat meldt Sembla. Het tv-programma baseert zich op een onderzoeksrapport van de Gelderse Omgevingsdienst. Doordat een afvalbedrijf de grond onvoldoende had schoongemaakt... zouden er giftige stoffen in de grond zijn achtergebleven. Het is niet duidelijk hoe schadelijk de vervuiling is voor de gezondheid. Volgens Sembla heeft de provincie Gelderland nog niets gedaan... met de bevindingen van de Omgevingsdienst. Nederland krijgt vanaf volgend jaar gele geldautomaten zonder banknaam. Rabobank, ABN AMRO en ING gaan samenwerken en hun eigen automaten vervangen. Er wordt in Nederland steeds minder met contant geld betaald. Het aantal geldautomaten zal daarom gaan dalen. Met hoeveel kunnen de banken nog niet zeggen. Het aantal geldautomaten neemt al jarenlang af. In 2017 waren er ruim duizend minder dan vijf jaar eerder. Het weer in het noorden kan het nog even duren voordat de bewolking plaatsmaakt voor wat zon. In het zuiden schijnt de zon waarschijnlijk de hele dag. Het wordt 11 tot 15 graden. Morgen ook droog en nog een paar graden warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Dit zijn de files met de meeste vertraging. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam tussen Breukelen en knooppunt Holendrecht 10 minuten oponthoud. Op de A9 is het druk van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen knooppunt Rottepolderplein en knooppunt Kooimeer in totaal 11 kilometer file.